1 uur. Marnix Zappers eh, met het NOS-journaal. De Democraten beginnen een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Trump. Dat heeft de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi bekendgemaakt. Trump wordt ervan beschuldigd dat hij de Oekraïense president onder druk heeft gezet. Hij zou hem hebben gevraagd om een corruptieonderzoek te beginnen... naar zijn democratische rivaal Joe Biden. Pelosi noemt dat een schending van de grondwet... Trump zelf noemt de afzettingsprocedure intimidatie en een totale heksenjacht. In Waalwijk is afgelopen avond een vrouw zwaar gewond geraakt door een aanval van een hond. Het gaat volgens de politie om een oudere vrouw die in de parkeergarage van een zorgcomplex haar hondje uitliet. Toen ze iemand anders met twee honden passeerde, zou een van die honden zijn losgeschoten. Wat er daarna precies gebeurde is niet duidelijk. De vrouw is met meerdere bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc dreigt een groot deel van een gletsjer in te storten. Het gaat om de Plan Pincheux gletsjer, waar 250.000 kubieke meter ijs naar beneden kan komen in de vorm van ijslawines. Het onveilige ijs beweegt met een snelheid van 50 tot 60 centimeter per dag. In het nabijgelegen Aostadal zijn wegen afgesloten en huizen ontruimd. De Tweede Kamer wil duidelijkheid van staatssecretaris Broekers-Knol... waarom vijf jihadisten hun paspoort hebben teruggekregen. De staatssecretaris zegt dat ze met de beslissing... een eerdere uitspraak van de Raad van State volgt. Kamerleden zijn bang dat de vijf jihadisten terugkomen naar Nederland. Het weer. Het is bewolkt bij 13 graden en er kan nog een bui vallen... met aan de kust kans op onweer.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 niet uit, niet uit. Outfit blokken, is er weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit zakken, maar dat maakt niet uit. Het maakt vandaag keuken. Een ontbijtje voor de strijder aan het maken en ze heeft gelijk.